Twee uur. Raymond Seré met het NOS-journaal. Een whatsappende vrachtwagenchauffeur is veroordeeld voor een dodelijk ongeluk dat hij in 2013 in Zeeland veroorzaakte. Uit onderzoek van de politie bleek dat de 25-jarige vrachtwagenchauffeur uit Husse mogelijk was afgeleid doordat hij druk bezig was met sociale media. Hij had in vrij korte tijd meer dan 90 berichtjes verstuurd via WhatsApp en Facebook. De vrachtwagenchauffeur heeft een werkstraf van 240 uur en een rijontzegging van drie jaar gekregen. Een vrouw van 46 is door de politie in Barneveld van de weg gehaald omdat ze stomdronken rondreed. Op de achterbank zaten jonge kinderen. De politie werd gewaarschuwd door andere weggebruikers die zagen dat ze slingerend over straat reed. De vrouw uit Ede werd gedwongen om te stoppen en uit de blaastest bleek dat ze vijf keer zoveel als toegestaan had gedronken. Het rijbewijs van de vrouw is afgepakt en de kinderen zijn bij familie ondergebracht. De bekladding van het paleis op de Dam is vastgelegd op camera's. Dat zegt een woordvoerder van het Rijksvastgoedbedrijf dat verantwoordelijk is voor het beheer van het gebouw. Wat op de beelden precies te zien is en hoeveel mensen erbij betrokken waren wil de woordvoerder niet zeggen. De leus Fuck de Koning die vannacht aan de voorkant was aangebracht was gemakkelijk weg te halen. Op de gevel zit net een nieuwe laag bijenwas die het gebouw tegen graffiti moet beschermen. Memphis Depay speelt vanaf komend seizoen voor Manchester United. Dat meldde Voetbal International in het Eindhovens Dagblad. De 21-jarige aanvaller wordt in Engeland herenigd met trainer Louis van Gaal... die Depay tot vorige zomer bij het Nederlands elftal coachte. Paris Saint-Germain en Liverpool waren ook in de topscorer van de Nederlandse eredivisie geïnteresseerd.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 en hartelijk welkom bij ZFM Muziek Boulevard Live. Het zoveelste onderdeel van de daverende donderdag van ZFM. De afgelopen twee uur heeft u kunnen luisteren naar Ruud en Dolly. Waarvoor onze hartelijke dank. Een paar tips gekregen voor de solnacht van vannacht. De komende 22 uur is de man nog wel lekker bezig, denk ik. Maar wij gaan er even twee uur lekkere gouden ouwe tegenaan gooien. We beginnen zo meteen met de McCoys. En daarna met Cliff en de 20 Flight Rock. Veel plezier. every Saturday night. Well, I'm alone, I can hold her tighter, but she lives on 20th floor in town. The elevator's broken down, so i walk one, two, flight, three, flight, four, five, six, seven, flight, eight, fly more. I'm on the 12th, I'm ready to drag. Well, 15th floor, I'm starting to sag. Reach the top, and I'm too tired to rock. Well, now she called me up on the telephone. Come on over, honey, I'm all alone. I said, baby, you're mighty sweet but I'm in better with a hickin' feet This went on for a couple of days But I couldn't stay away So I walked one, two, flight, hit flight, eight, more i bought on twelfth time ready to drag Well, fifteen, four, I'm starting to sag Reaching the top and I'm too tired to ride Sent to Chicago for repairs. The little fix stops using the stairs. Look out, honey, before it's too late. Don't want my baby too much to hate. Well, all this climbing is getting me down. I find my coat draped over her rail and I climb. One, two, flight, three, flight, four, five, six, seven, flight, eight, flight, more. I'm on the I'm ready to drag Well, 15th floor, I'm starting to sag Reaching the top, and I'm too tired to rock Ja, ja, dat was een 20 Flight Rock van Cliff Richard. En we begonnen met eh, de McCoys en Hang On Sloopy. 20 Flight Rock, dat is een nummer dat is door, eh, natuurlijk door heel veel mensen opgenomen. Maar het is ook beroemd geworden doordat eh, McCartney daardoor bij de Beatles kwam. Hij, moest, hij wilde bij de Quarryman. En John Lennon vroeg of, of hij goed kon, gitaar kon spelen. En toen gaf Paul even een klein een, kunstje... Te, eh, op het eh, plekje waar ze waren om op te treden. En eh, hij speelde daar 20 Flight Rock en John Lennon was behoorlijk onder de indruk. We zijn trouwens begonnen zonder te melden dat dit Matchbox is, het tweede jaargang nummer 25. En dat u ons op de kabel kunt horen op 104.5, in de ether op 106.9 en op internet op zfm-live. En mijn naam is Bart van der Meer. God. What you say? There's not a man today who could take me away from my God. Tell me more. There's not a man today who could take me away from my God. Jaar is 1964. Het werd geschreven en geproduceerd door Spooky Robinson. Dit was Mary Wells en My Guy. Zijn we toe aan de top, 50 van, net top 40 van 50 jaar geleden. Er zijn nieuwe binnenkomend vier stuks. De eerste op 40 en de hoogste op 29. Die op 40 komt eh, van eh, Shirley Ellis en heet The Clapping Song. op 40 de Clapping Song van Shirley Ellis. En uh, één plaatje hoger op 39, als weer, als mede... Wat zeg ik, als weer, als mede... Nog een dame, na Shirley Ellis nu Marianne Faithful. Nieuw op 39, This Little Bird. Mary Marianne Faithful, This Little Bird... geschreven door John D. Loudermilk. Gaan we naar de volgende nieuwe op 35, Dawn and Phil. De Everlees met That'll Be The Day. Jerry Allison, Buddy Holly en Norman Petty. That'll be the day, die eh, Everlees en die staan op 35 nieuw. En de hoogste nieuwe binnenkomer, dat is dan eh, per definitie meteen... De klapper van de week! En de klapper van de week, dat is eh, een plaat van de Ivy League, nieuw op 29. That's why I'm crying. 1965 was het jaar. De LP The Angry Young Dam. En een van de tracks daarop was Just a Little Bit. We gaan naar de tip van Willem. En die komt van de LP Diesel and Dust uit 1987. Een lekker stevig nummer. En dat gaat over de rechten van die aboriginals. Hier is eh, Midnight Oil en Beds Are Burning. Dit was de tip van Willem van het album Diesel and Dust. Eh, Midnight Oil and Beds Are Burning. Goed, hij zit lekker vakantie te vieren in Oostenrijk. En zit te genieten van het heerlijke weer. Onder genot van waarschijnlijk een heerlijk drankje. En misschien wel een eh, sigaretje erbij. Dat zou best kunnen. Eh, wij gaan inmiddels naar 1959 naar Kathy Linden. En als u nog nooit van haar heeft gehoord... dan zal ik u dat niet kwalijk nemen. Want ze heeft niet heel erg veel gedaan. Twee hitjes... Eén hitje was Goodbye, Jimmy Goodbye. En daar haalden ze de top 20 mee. Dus ook al niet een prestatie van formaat. Maar de achterkant was wel een lief dingetje. Heartaches at Sweet 16. Kathy Linden. Ja, 16. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. He wouldn't speak to me at school today. He made me sure to look the other way. What did I do to him? What did I say? All these heartaches and sweet 16.

Nou, was dat lief of was dat niet lief? Kathy Linden, Heartaches at Sweet 16 uit 59. We gaan naar 63, naar Fats. Fats Domino en A Whole... Nee, niet Whole Lot loving. When I'm Walking. When I'm walking, let me walk. And when I'm talking, let me talk. Cause I've been lonely long enough. And it's time for me to strut my stuff. And when I'm sleeping, let me sleep. And when I'm creeping, let me creep. Cause I've been lonely long enough. And it's time for me to strut my stuff. So come on, walk with me. Come on and talk with me. And when the band starts swinging, let them swing. And when I'm singing, let me sing. Cause I've been lonely long enough. And it's time for me to strut my stuff. it's time for me to strut my stuff. So come on and walk with me. Come on and talk with me. And when the band starts swinging, let them swing. And when I'm singing, let me sing. Cause I belong long enough. And it's time for me to strut my stuff. I'm singing, I say, let me sing. When I sleep, I say, let me sleep. in 1963 was dit uh, Fat Domino en When I'm Walking. We gaan luisteren naar de Tremolo's. En een van de leden van de Tremolo's is Ricky West. En die is vandaag jarig. Hij wordt de eh, 72. Jawel, oeh, zo hé. En hij is al eh, ruim 50 jaar lid van de Tremolo's. Once on a Sunday Morning. She was just a dream. I can't explain just the way I feel. Strange as it may seem, but in my mind she was very real. Once on a Sunday 家。 glam rockgroep T-Rex met Hot Love, zes weken nummer 1 in 1971. Opgericht door eh, Mark Ballen. En die was negen jaar toen hij met uh, gitaar gitaarspelen begon. En toen had hij ook al een bandje, Susie en de Hula Hoops. En ze hadden een zangeresje van 12 jaar. En wie was dat? Dat was Helen Shapiro. Jawel. Goed, gaan we naar een eh, andere jeugdige groep, de Musical Youth. Hier is Past the Dutchie. with version. Music arms the full of love. Songs to really make you rub and scrub. Chip on the left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 pan the left hand side. Pass the dutchie pan the left on the left hand side, it a go bun. vallen in de categorie One Hit Wonder. Dit was de musical Youth and Past the Dutchie uit 82. Drie jaar later een ander eh, mooi nummer van iemand die zeker geen One Hit Wonder was. Kate Bush van de LP Hounds of Love. It is Cloud Busting. zo herkenbaar. Kate Bush van de LP Hounds of Love. Dit was Cloud Busting. Zijn we alweer toe aan de laatste van het eerste uur. En waarom is het de laatste? Omdat het er een is van ruim zes minuten. En het gaat over een track van de LP Making Movies van de Dire Straits uit 1980. En wij draaien nou eens een keer niet Romeo en Juliet, want dat is het meest gedraaide nummer daarvan, maar Skateway. down a wrong way street. For all the world like an urban toreador. I share wheels on, on and feet. The cars do the usual dances. Same old cruise in the curbside crawl. But the roller girl, she's taking chances. They just love to see her take them all.

now that she can skate around town. She's the only Stay away, that's all